voor bijvoorbeeld huur of zorg hebben ontvangen. Volgens Wekers heeft de Belastingdienst achterstanden bij het controleren van bankrekeningnummers in de strijd tegen fraude. De dienst wacht nog op informatie van meer dan 100.000 mensen over die rekeningnummers. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt op verzoek van minister Kamp... hoe de veiligheid van de Groningers is meegewogen bij besluit over de gaswinning. De gevaren van gaswinning zijn lange tijd ontkend. Er zijn 14 onderzoeken gedaan naar de gaswinning, nog nul naar de veiligheid... zegt voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad. Bij een brand in een bejaardenhuis in het Canadese provincie Quebec... zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en tien gewond geraakt... Er worden nog 27 mensen vermist. Veel bewoners zijn boven de 80 en slecht ter been. Het seniorencomplex stond meteen in lichterlaaien omdat het van hout was. En omdat brandslangen en bluswater bevroren. Het is er min 20. De regering van Zuid-Soedan en de rebellen hebben na drie weken onderhandelen een wapenstilstand gesloten. Afgesproken is dat de gevechten binnen 24 uur worden beëindigd. Op 15 december begon een bloedige stammenstrijd tussen de Dinka van president Kier en de Nuer van zijn vroegere plaatsvervanger Machar. Er zouden meer dan 10.000 mensen zijn afgeslacht en meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het weer, het is nevelig, periode met regen, in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. In Groningen gaat het in de loop van de nacht vriezen. Morgen vrijwel droog, met soms zon en net als vandaag tussen de 1 en 7 graden. Dit was het NOS. Tussen app en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. Ben niet verliefd dat u dat niet denkt. een beetje raar gevoel wat ik doormaak. Ik heb geen vlinders in mijn buik, dat u dat niet denkt, luisteren. Tensies CC natuurlijk, prachtig nummer, hè? So don't forget it It's just a silly face I'm going Mystic. in het uh, Kennemer Theater in Beverwijk live spelen. De NCC, echt geweldig. Kippenvel. CD-kwaliteit eh, wat het geluid betreft. Ze hadden ook een enorme geluidscrew mee. En eh, ja, we zult zeggen van in zo'n theatertje waar 500 man in gaat... en dan zo'n wereldband, ja. Maar die mannen die spelen uitsluitend nog voor hun plezier. En dat was ook goed te merken. Niet helemaal meer de oude samenstelling van Tennessee. Er zaten een paar jonge lieden bij, maar die maakten ook het hele plaatje eh, voorkomen, compleet, moet ik zeggen. Het was prachtig. Hans, Hans jongen, als je luistert, dan heb ik heel goed nieuws voor jou, Hans. Ehm, een hele speciale eh, betekenis heeft dit nummer, heb ik me laten vertellen. Door ene Karin, dus eh, luister. Carla Bonhoff. Goodbye, my friend. nummer speciaal voor Karin. En eh, ik wens Karin alle sterke toe. En ze begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. Eh, ja, luisteraars, er worden zulke mooie nummers aangevraagd vanavond. Ik zit helemaal te genieten. Want Carla Bonhoff, ja, dat is natuurlijk ook zo'n prachtige keus. een eh, prachtige stem. Een, een dame die ja, een bepaalde emotie in haar nummers legt. En ja, daar hou ik van. We gaan snel weer verder. Wat had ik nog meer voor u klaarstaan? Oh ja, first time ever I saw your face van Roberta Fleck, Ook zo'n prachtig nummer. Dat ga ik u beslist niet onthouden. first nummer. First Time Ever I Saw Your Face. Hij is voor mij een speciale betekenis, want... Eh, de moeder van, een van, mijn, van drie van mijn kinderen... die eh, is helaas overleden door een auto-ongeluk. Ehm, dit was een nummer wat, eh, wat zij bovenaan haar hitlijstje had staan. Roberta Fleck met First Time Ever I Saw Your Face. Patty Austin en James Ingram. Die zingen het mooi. Baby, come to me. luistert naar Tussen App en Vloed. CFM Zandvoort. Thinking back in time when love was only in my mind. I realized second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because. Is heerlijk voor zitten. Neem een lekker glaasje wijn. Een borrelnootje. Misschien ook een blokje kaas. En mannen, gewoon een biertje. En geniet van de mooiste muziek. Bij ZFM Zandvoort. Elke donderdagavond presenteert Charles Duif tussen 10 en 12 uur tussen app en vloed. Maar met mooie ballads. De mooiste muziek. find out what they do. No matter what they teach you, what you believe is true. waarschijnlijk al, eh, al eh, herkend. Boyzone was dat natuurlijk met No Matter What. Marius van Buringen maakte me net attent op een eh, splinternieuw album. Post Tropical heet het. En dat is van James Vincent en uh, McMurrow. En het heet The Lakes. Nou, ik ben erg nieuwsgierig, Marius. het album Post Tropical. Sprankelt wel, dat is waarschijnlijk het meer, de leek. Marius, hartelijk bedankt voor jouw inbreng bij uh, Tussen App Vloed bij ZFM Zandvoort. En je wordt meteen beloond door niemand minder dan Desiree Tigelaar. Want zij, eh, zij heeft voor jou aangevraagd Nostalgia van Francis Goya. Speciaal voor Marius van Buringen. En ik denk ook wel voor zijn vriendin Ludwig natuurlijk. Nostalgia van Francis Goya, speciaal voor Marius van Buringen. Ik weet niet hoe het met u zit, luisteraars van ZFM Zandvoort... maar eh, muziek maakt mijn dag. Music makes my day. Het wordt mooi gezongen door Marvin Welsh en Fire Van het album The Best of Marvin Welsh and Fire. Music makes my day. Music makes my day. sometimes an empty place when you seems enough. En zeker alle luisteraars van ZFM Zandvoort. Ik ben tot 12 uur nog bij u. Ah, ja. Weet u dit nog? Zo schattig. Olijfje.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 Deze draag ik op aan alle mensen online op Facebook. Desiree, Marius, Ludwien, eh, Karin. En het is een heel speciaal nummer wat ik aan u opdraag. natuurlijk een eh, onvergetelijk nummer. You Are So Beautiful. Ik ga eventjes eh, een mooie draai van Crosby, Stills en Nash Want ook daar ben ik fan van. En het kan mooi nog, want ik heb nog wat uh, minuutjes te gaan. U luistert naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. yours, my lady like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained. Peacocks wandered aimlessly underneath an orange orange tree. Why can't she see me? Guinevere drew pentagrams. like yours, milady, like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all, on the wall. shall be free. As she turns her gaze down the slope to the heart yours, my lady, like yours. Streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly. I sing in silent harmony. We shall be super oudje hoor. Dit is Lobo met Me en You en een Dog Named Boo. klok Ja, luisteraars, de klok van gehoorzaamheid is onverbiddelijk. Eh, reclame, Niels en reclame komen weer voorbij. Maar ik heb er nog één. Roberta Fleck samen met... Uh, Pablo Bryson.